Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De pluimveesector is de pluimvee heeft er vertrouwen in dat de maatregel effectief zal zijn tegen de verspreiding van vogelgriep. Alle pluimveebedrijven in Nederland moeten hun vogels binnenhouden. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het virus onder meer in Duitsland is vastgesteld. De tram die vanmorgen verongelukte in een voorstad van Londen reed veel te hard. Dat heeft een vertegenwoordiger van de onderzoeksdienst voor spoorongelukken gezegd. Er zijn zeven mensen omgekomen, acht passagiers raakten zwaar gewond. De tram sloeg om in een scherpe bocht. De trambestuurder is aangehouden. De Rotterdamse wethouder Snijder is belaagd door boze bewoners eh, van de wijk Hoogvliet. Dat gebeurde op een informatiebijeenkomst over de komst van twaalf vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Op aandringen van de politie vertrok de wethouder van Leefbaar Rotterdam voortijdig. Hij werd uitgescholden, werden leuzen geroepen en mensen schopten tegen zijn auto. De politie heeft niemand aangehouden. De Sint geeft dit jaar minder uit aan cadeaus dan vorig jaar. Dat verwacht een onderzoeksbureau na een enquête onder consumenten. Meer mensen vieren Sinterklaas, maar de bestedingen zullen zo'n 2% dalen... omdat er per persoon iets minder pakjes worden gekocht. De onderzoekers concluderen dat Nederlanders nog steeds onzeker zijn over de economie. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen België gelijk gespeeld. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Davy Klaassen schoot in de eerste helft een penalty binnen... Carrasco maakte na rust gelijk. Drie spelers van Oranje gingen geblesseerd het veld af. Schaars, Jansen en Lens. Zondag speelt het Nederlands elftal het kwalificatieduel tegen Luxemburg. Het weer vannacht in het noordoosten opklaringen. Dan gaat het licht vriezen en is kans op mist.